Partijen in de Tweede Kamer willen dat wel. Schippers zegt tegen NRC Handelsblad dat het verplicht meebetalen noodzakelijk is om de zorg in ons land betaalbaar te houden. Afschaffing kost volgens haar 3,7 miljard euro en daardoor zou de ziektekostenpremie enorm stijgen. De VN is bedroefd en teleurgesteld dat een hulpconvoi van de VN nog steeds niet naar Aleppo is vertrokken. De 20 vrachtwagens wachten al ruim een week aan de Turk-Syrische grens op toestemming om naar Aleppo te rijden. De kans dat de Syrische regering alsnog toestemming geeft lijkt klein. Het staakt het vuren wankelt. In het oosten van de stad zitten nog altijd 275.000 burgers vast tussen de strijders. Ze hebben geen voedsel, water of medicijnen. McDonald's moet mogelijk een half miljard dollar betalen aan de Europese Unie. De Amerikaanse multinational krijgt mogelijk een forse naheffing van Brussel. De fastfoodketen wordt onderzocht op belastingafspraken. De politie in Duitsland heeft een man opgepakt die supermarktketen Coop zou hebben afgeperst. Hij werd in Kiel in Noord-Duitsland van zijn bed gelicht. De verdachte wilde 3 miljoen euro van de supermarkt. Om die eis kracht bij te zetten dreigde hij vergiftigd voedsel te verspreiden bij scholen. Op een schoolplein in Kiel werd marsepein gevonden met een stof waarvan mensen ziek kunnen worden. Ook zou de Duitser bommeldingen hebben gedaan. Internationale brandstofbedrijven maken in Nederlandse en Belgische havens giftige diesel en transporteren die naar Afrika. Een Zwitserse organisatie heeft daar voor het eerst bewijs over gepubliceerd. De brandstof is goedkoper om te maken dan zuivere diesel en bedrijven komen zo van hun gif af. Volgens de onderzoekers is dat onwettig. De bedrijven komen ermee weg omdat er nauwelijks milieunormen zijn in de Afrikaanse landen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, af en toe een beetje zon... en op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen mannen.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 Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ik heb twee uurtjes met heerlijke muziek voor u. Ik ben begonnen met uh, Maestro Trio. Eh, hun nummer heet Endless Winter. Het komt van hun album The Untold Stories uit 2015. Shai Maestro is een Israëlische pianist. Hij heeft van 2006 tot 2011 eh, gespeeld in de band van Avisha Cohen... en is daarna voor zichzelf begonnen. Samen met de bassist Gorke Rudder uit Peru... en de Israëlische drummer Zif Rafitz. Ga verder met uh, nog wat pianomuziek. Um, we hebben dit vanochtend geen thema, maar wel heel veel mooie muziek. En het volgende nummer wat u gaat luisteren is... Enrico Pieranunzi met Mark Johnson... komt van hun album Tr Trasnosh en het nummer heet Islas. en Mark Johnson op hun album Trash Noise met het eh, nummer Islas. Het volgende nummer wat ik ga draaien is van de Amerikaanse pianist Aaron Deal. Hij is een echt eh, supertalent en eh, komt steeds, steeds weer terug met mooie muziek. Hij heeft dit jaar ook op North Sea Dish opgetreden. Ik ga een nummer draaien van een album uit 2013, The Bespokesman Narrative. Het is een album met een titel waarin hij waarover hij zegt... Het is een volgorde. Het is, eh, elk stuk heeft iets te doen met mijn eh, muzikale ontwikkeling. Op dit album wordt eh, Aaron Deal op piano vergezeld door Rodney Green op drums... en ehm, David Wong op bas. U gaat luisteren naar 'Best You Is My Woman Now... verder met Anthony Wilson Trio. Anthony Wilson is een gitarist. Hij wordt vergezeld door Larry Goldings op het Hammond B3-orgel... en door Jeff Hamilton op drums. We gaan luisteren naar Carnegie Blues van hun album Jack of Hearts uit 2009.